Annette Schut met het NOS Journaal. Pakistan wil Iran twee weken de tijd geven voor een akkoord over het beëindigen van de oorlog. De Pakistanse premier Sharif heeft dat voorgesteld aan de Amerikaanse president Trump. Als gebaar van goede wil moet Iran in die periode de doorvaart door de straat van Hormuz vrijgeven. Woordvoerder van Trump zegt dat hij snel zal reageren op het voorstel. Vannacht om twee uur loopt een ultimatum af dat Trump heeft gesteld. Als Iran niet akkoord gaat, zal de VS bruggen en energiecentrales in Iran vernietigen. Een bedrijf dat software regelt voor ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, Chipsoft, is getroffen door een hack. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen, meldt het bedrijf. Meteen na de ontdekking van de hack is volgens Chipsoft geprobeerd om criminelen de toegang tot de systemen te ontzeggen. Naar schatting werkt zo'n 70% van de ziekenhuizen met het bedrijf. Elf ziekenhuizen hebben hun patiëntenportalen voorlopig offline gehaald. De Tweede Kamer staat welwillend tegenover een miljardensubsidie voor Tata Steel. Wel moeten er stevige afspraken worden gemaakt over de vergroeningsplannen van het staalbedrijf. Zoals het dichtgaan van de meest vervuilende productieonderdelen. Het kabinet wil 2 miljard uittrekken. Tata trekt zelf 4 miljard euro uit. Met het geld moet het staalbedrijf op een schonere manier staal gaan maken. Vooral zorgen over de werkgelegenheid in IJmuiden... lijkt een meerderheid in de Kamer over de streep te trekken. De eerste kwartfinales van de Champions League zijn gespeeld.